Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Majorvlieger Roy de Ruiter heeft tijdens een ceremonie op het Binnenhof... de militaire Willemsorde ontvangen uit handen van koning Willem-Alexander. Het is de hoogste militaire onderscheiding die militairen of eenheden kunnen krijgen. De koning heeft de Ruiter tot ridder geslagen. Hij wordt geëerd wegens zijn uitzonderlijke prestaties als Apache-vlieger in Afghanistan... waar hij zes keer naar werd uitgezonden. De koning roemde onder meer zijn gedrevenheid tijdens riskante operaties en zijn toewijding bij het beschermen van collega's op de grond. De auto die het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel binnenreed... heeft voor 3,5 tot 5 miljoen euro schade aangericht, schat de verzekeraar van de gemeente. Bij het incident ontstond vorige week brand. De bestuurder van de auto kwam om het leven. Het bleek te gaan om een wanhoopsdaad. Hoe hoog de rekening precies wordt hangt af van de bijkomende kosten... zoals de huur van tijdelijke kantoorunits die volgende week worden geplaatst... De ambtenaren van de gemeente Lingenwaard werken nu op allerlei plekken... zoals thuis, in een kasteel en in horecagelegenheden. Het is nog niet duidelijk wat het motief was voor de steekpartij op Amsterdam Centraal. De politie houdt alle scenario's open. De verdachte had een rugzak bij zich waarvan niet duidelijk was wat erin zat. Daarom werd het treinverkeer stilgelegd en het stationsplein ontruimd. Toen bleek dat er geen explosieven in de rugzak zaten... werd het plein vrijgegeven en konden er weer treinen rijden. De dader stak in een van de tunnels van Amsterdam Centraal op twee mensen in, waarna de politie hem neerschoot. Ze liggen alle drie in het ziekenhuis. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden en in het noorden lokaal een lichte bui.